In de conceptversie staat onder meer dat gezinnen met een inkomen boven de 125.000 euro geen kinderopvangtoeslag meer krijgen. Verder gaat de accijns op sigaretten en drank omhoog en de AOW-leeftijd gaat in 2023 naar 67 jaar. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie heeft Griekenland opgeroepen om in de eurozone te blijven. Volgens hem is dat de minst slechte optie voor het land. Barroso benadrukte dat de beslissing aan de Grieken is, die op 17 juni opnieuw naar de stembus gaan. Minister De Jager van Financiën zegt dat als Griekenland de afspraken over de bezuinigingen niet nakomt, Nederland niet meer meedoet aan de beloofde leningen. Een hockeyster die een voorbijganger tijdens een training raakte met een bal, moet die vrouw 3000 euro schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechter bepaald. In 2009 werd een vrouw op haar hoofd geraakt door een bal die door een hockeyster over het doel werd geschoten. Volgens de rechter had de hockeyster moeten wachten met slaan tot de vrouw voorbij was gelopen. En ook had ze moeten waarschuwen voor de hoge bal. Telstar wil een blauw voetbalveld aanleggen. Op zo'n veld van groen-blauw natuurgras zou de bal beter te zien zijn. De club uit Velzen heeft de KNVB om toestemming gevraagd voor de aanleg. Het zou het eerste blauwe voetbalveld van Nederland zijn. Steeds meer sporten worden beoefend op een blauwe ondergrond, zoals tennis, atletiek en biljarten. Tijdens de Olympische Spelen in Londen spelen de hockeyers voor het eerst op blauw natuurgras. Het weer, vannacht is het droog en helder. Minima tussen 5 graden aan zee en net boven nul in het binnenland. Morgen een afwisseling van zonnige periode en bewolking. En het wordt dan een graad of 14. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velden van ANWB. Door het lange weekend is een drukke avondspits. Er staat 260 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge 10 kilometer. En richting Amsterdam bij de afwitbuntschoten 6. De A10-ring Amsterdam tussen Westport en Rijn nog 8 kilometer. A12 Naag richting Arnhem bij Bunnik 8. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 6 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen de knopen de Kleinpolderplein en Ippenburg 12 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en knopen Klaverpolder 8. A27 Utrecht richting Almere tussen knopen Lunette en Beeldhoven 6 kilometer. A27 Utrecht Breda tussen knopen Even Dingen Noordoost ook 6 kilometer. Dat was een aanrijding. De rijstroken zijn weer vrij.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 Casey Chambers, Little Bird, heeft de cd bijna helemaal zelf voorgeschreven. Op een aantal nummers na heeft ze ja hulp ingeroepen van andere schrijvers. Someone Like Me is een nummer wat ze wel zelf helemaal heeft geschreven en zelfs ook zelf heeft geproduceerd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Heel veel nieuw werk, want een aantal platenmaatschappijen hebben mij weer benaderd van download weer eens wat muziek van ons. En toen zei ik van, oké, okay, Just Thompson is dit. Like nails on a chalkboard when daddy played his kind of music. If you'd asked me then, I'd have said it was borderline abusive. coming around. I flew out of here the next day after graduation. Destination anywhere with a higher population. Never to return to this tiny town. But I'm coming around. was always kinda boring I'm still a little more lost than I am found But I'm coming Het is eh, een nummer wat eh, ook geschreven is door Just Thompson samen met Rodney Clausen. En dat zijn dan ook weer mensen die toch wel bekend zijn in de country scene. Phil O'Donnell, hij heeft de eh, cd geproduceerd. Ik zei al, de platenmaatschappijen hebben mij weer benaderd van download is wat muziek. En toen kwam ik een cd tegen van Tara Nevins. En toen dacht ik bij mezelf van wie is toch die Tara Nevins? het zoeken geweest op eh, internet, maar daar kom je nog niet zo gek veel tegen van haar hoor. Ja, wel dat ze in bars en clubs gespeeld heeft daar in Amerika. En dit is haar eerste cd, Wood and Stone. En dit is daarvan de titeltrack. Eh, klassieke opleiding heeft gevolgd in, eh, in Amerika. En eh, toen zei ze tegen haar ouders van ja, eigenlijk vind ik het toch veel leuker om meer traditionele muziek te gaan spelen. De traditionele muziek van Amerika. En haar ouders zeiden van je moet doen wat je niet laten kunt. Ze werd dus helemaal gesupport door haar ouders. Vandaar dat ze nu bezig is met Roots Americana. Lauren Elena. Georgia beaches, Girl, you've had one of those days Seems like they've been going around You're a long way from being where you want to be When the world isn't going your way Whatever bad luck is getting you down paint the town We can dance your cares away We can watch them all fall out on the floor And if you want to, we can close them down We can leave whenever you say is informatie uit, eh, uit Canada. Vijf heren die daar eh, al jaren bezig zijn met het maken van muziek. Ze hebben eigenlijk nooit de intentie gehad om een, eh, een cd op te nemen. Toch hebben ze al wat awards binnengehaald. Winter Hours in 2009 onder andere. Western Canadian Music Award ook in 2009. En in 2009 ook nog eens een keer de Canadian Folk Music Award. Dus de heren zijn in Canada best wel bekend. En nou hebben ze dan eindelijk een cd uitgebracht in 2011. The Place I Left Behind, zo noemen ze de cd. Zelf helemaal volgeschreven. Een van de mooiste nummers. I'm a good old boy. Now that's just what I am. This feeling that you call yours, I do not from the city with the sunny side I can bide my time as a place left behind. Way out west, they don't give a damn. There's half a woman for every man. Going back to the place that I loved so much, and the girl with the softest touch. myself relation always kind. Thompson, Coming Around. Eh, Just Thompson heeft het eh, zelf geschreven, heeft het ook opgenomen in Amerika en liet het allemaal produceren door Kendall Marvel. Dat was dan weer een eh, bekende. Ik heb ook nog een beetje onbekende man in de cd-speler gestopt. Althans, zijn cd. Zijn cd noemt hij gewoon Roots. Heeft hem zelf ook helemaal volgeschreven en stuurde hem op naar mij. Een van de betere nummers, naar mijn mening, Remember Their Names. lovers live and lovers die I've seen this world Please remain. liefhebber bent van uh, dit soort... Uh, ja. Bought and died for our country and give us the right to be free in the greatest nation in the world. God bless America. De mhm, Patriot, uh, Jack Hingerbottom. En als je liefhebber bent van uh, dit soort muziek, van dit soort stemmen, dan moet u maar eens gaan kijken op de website van Jack Hingenbottom. <clears throat> het is een hele moeilijke naam om te spellen, maar uh, als u die eenmaal gevonden heeft, dan kunt u de cd's ook eventueel via zijn site bestellen. Nou, weer een beetje bekendere man. En dan heb ik het over Steve Holy, Until the Rain Stops. Nothing like a little thunder, telling us good morning. Don't you just love that tin roof when it's storming? Makes me wanna lay here and just do whatever Pull up the covers and hang out under the weather It's cat and dog and something crazy Girl, we oughta just keep it lazy Baby, baby, I don't really care if the sun don't shine It's a little more time for us to hide from the outside world You and me, girl, we got all we need Tangled up in sheets, so why not stay in the same spot Until the rain stops I think we better do what Mother Nature tells us You know those windows, they ain't gonna fog themselves up Ain't no blue sky on that horizon But I bet you we can find us a silver lining Girl, the raindrops, they got their own little rhythm I don't really care if the sun don't shine It's a little more time for us to hide from the outside world You and me, girl, we got all we need Tangled up in sheets So why not stay in the same spot Until the rain stops sun don't shine It's a little more time for us to hide from the outside world You and me, girl, we got all we need Tangled up in sheets So why not stay in the same spot? Oh, baby, why not stay in the same spot? Until the rain stops Until the rain stops Ryan White is een beetje een eh, onrustig figuur, want hij voelt zich het beste als hij eh, aan het reizen is. Gewoon on the road, zoals ze dat zo mooi noemen, of eh, traveling by trains daar in Amerika. Hij is begonnen als, ehm, ja, hoe moet je dat noemen, metrozanger wordt hij wel eens genoemd. Iemand die dus in de metro, in de subways daar in Amerika gewoon zit te zingen en gewoon hoopt dat hij wat geld ophaalt om te kunnen eten op het einde van de dag. En dat is hem altijd goed gelukt, zelfs totdat hij ontdekt werd door een platenmaatschappij. House on Fire is zijn laatst verschenen cd. En het is een beetje Americana, een beetje pop van alles door elkaar, want deze man is niet in een hokje te stoppen. Still got you. I'm out of time, and I'm out of breath, I'm out of tune, so out of step, and I know. When there's nothing left I still got you Well, I've been blind And I've been wrong I run around all the time Leave you alone When the party's over And they're all gone I still got you oh, You'll never know I need you How much I need you Body and soul Just trying to be I watch you shake And I watch you spin Make my heart ache You're my best good friend And it don't matter The shape I'm in I still got you trying to keep, just trying to keep you satisfied. out of breath, I'm out of tune, so out of step. And I know, and I don't forget, I still got you. heel deze cd natuurlijk uh, afgeluisterd. Eigenlijk wel in, eh, in één adem hoor. De cd van Brian Wright, House on Fire Proper in All Cases. Zo noemt hij de cd tussen aanhalingstekens. En ja, zoals ik al zei, het is een man die niet echt in een hokje te stoppen is. Hij maakt gewoon de Americana muziek op zijn manier. Ik zei al, het is een rusteloze man, want hij wil graag eh, reizen. Nou... Sawyer Brown heeft daar een liedje over geschreven. The Traveling Band. Let u maar eens op de tekst. They were searching for stars when we came along It was rock and roll in a country song There were five of us thinking that we can This is the life and times of a traveling band But Hollywood had a funny face So we took our chances and got away We headed back to Nashville, Tennessee Obie, Bobby, Jim and Joe and me No, the West Coast life Didn't fit just right But you could see us on the television we put on our blue jeans and our t-shirts And made off with our guitars in the van And took our place on the stage In a traveling band We heard our song on the radio Along with a gambler we hit the road All across the USA We were gypsies on parade We were all about three chords and the truth We wrote our songs on the bus in the booth Some go fast like some girls do Some go slow like used to blue when the lights went down We could hear the crowd We headlined our first show in Salt Lake City And we still make a stop there now and then They've got all our faces on their t-shirts should have seen our hairdos way back when We took our place on the stage in a traveling band fortune don't mean much without someone to hold and someone to touch. Some wives left, some stayed on. So who do you love when the beat goes on? Now we're 27 years and a million miles, shifting gears and changing styles. We said goodbye to old DC. Now it's Hobie, Shane, and Jim, the Joes, and me. faces on, they all sing along. now I'd like to take this time to thank you. And though it's been a long and winding road, I count my blessings when I see your faces. And I look down at this guitar in my hand take my place on the stage in a traveling band. I'm in a traveling band. prachtig hè, als ze op zo'n manier eh, hun fans bedanken voor eh, al hun eh, trouwe aanhang dat ze gedaan hebben in al die jaren. In die 27 jaar zegt hij dat hij in de band speelt. <laughs> Nou, ik vraag hem af of het 27 jaar is, want zo oud zien er deze vijf heren nog niet uit hoor. En deze man gaat pas beginnen. En dan heb ik het over Clay Hess. Alhoewel, hij klinkt een beetje oud hoor. Met alle respect. Het is gewoon een manier van opnemen natuurlijk. day. Blank is cold. say What you gonna, what you, what you gonna, gonna do Now you caught her What you gonna do Now you got her Don't you really think that you oughta Buy a little ring and put it on her finger If you're gonna keep her Gonna have to dig a little deeper Now it's either all or nothing You better do something What you gonna, what you, what you gonna, gonna do other I need her. I never ever wanna be with anyone else So oh, there's only one question To ask myself Now you caught her What you gonna do now you got her Don't you really think that you oughta Buy a little ring and put it on her finger If you're gonna keep her Gonna have to dig a little deeper now it's either all or nothing you better do something. What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you call her. What you gonna do? Now you got her. Don't you really think that you oughta buy a little ring and put it on her finger? If you're gonna keep her, gonna have to dig a little deeper. Now it's either all or nothing. You better do something. gonna, what you, what you gonna, gonna do? What you gonna, what you, what you gonna, gonna do? Now you call her. Nou, je called her. What You Gonna Do, de Oak Ridge Boys, maar die had u beslist al wel herkend, hè? Het is mij een beetje opgevallen dat ze in Amerika bezig zijn met een inhaalslag wat betreft eh, de bluegrass music. Althans, daar lijkt het een beetje op komt heel veel bluegrass music uit, eh, onder andere Del McCrory. Hij heeft allemaal bekende nummers opgenomen van Bill Monroe. Memory zo heet de cd helemaal. En dan staat er onder eh, de uh, Songs of Bill Monroe. Help Somebody, 38 Special. Ja, het is eigenlijk een wapen, hè, de 38 Special. Maar Kip Rains is de liedzanger van die formatie. Stukje live. granddaddy was a hillbilly scholar, blue collar of man. He came from a school where you didn't need nothing if you couldn't make it with you won't you Rain? He was backwards, backwards, used words like no sir. afgesteld, dat uh, drumstel hoor, voor een eh, live optreden. Lekker diep en je hoort niet dat, eh, dat je wel eens hoort bij optredens. Als ze dan op zo'n zo'n drumstel slaan, dan hoor je flats, flats. Meer hoor je dan niet. Maar hier hoor je echt de passen terugkomen. One Last Wish. Nou, ik hoop niet dat dat zijn laatste wens was voor Jen Bedorf. Dan heeft een cd uitgebracht. 15 preeks erop, allemaal door hemzelf geschreven. Dit is Real Life.